Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Brazilië zijn zeker acht gevangenen gedood. In een gevangenis in de buurt van de kustplaats Salvador... gingen leden van rivaliserende bendes elkaar te lijf. Eén gevangene werd daarbij onthoofd. Bij de redder werden ook bijna 50 mensen gegijzeld... onder wie familieleden die in de gevangenis op bezoek waren bij hun naasten... De gijzelaars kwamen na enkele uren weer vrij. In de loop van de dag werd het ook weer rustig in het cellencomplex. Volgens Braziliaanse media is de gevangenis overbevolkt. Het complex is gebouwd op 650 gevangen, terwijl er zo'n 1500 zitten. De gemiddelde schuld van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening stijgt. Twee jaar geleden was de schuld gemiddeld ruim 37.500 euro. Een jaar later 38.500. Dat meldt de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Na betaling van de vaste lasten blijft er voor deze groep vaak nauwelijks iets over voor boodschappen. Dat zegt de organisatie. En dat komt onder meer door de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag. Taliban-strijders hebben een politiebasis in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand omsingeld. Bij de gevechten zijn al meer dan 25 politiemensen en militairen gedood. De commandant van de basis heeft de Afghaanse regering om hulp gevraagd. De extremisten zouden de basis tot op zo'n 20 meter zijn genaderd. De provincie Helmand is de thuisbasis van de Taliban. De extremisten verdienen veel geld met de opium die er wordt verbouwd. De Taliban hebben de afgelopen tijd hun strijd en het aantal aanslagen opgevoerd. Het weer, vannacht opklaringen en in het noorden een enkel buitje, minima rond 6 graden.